Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien komt er naast de coronapas ook een coronapolsbandje. In meerdere steden werd daar dit weekend al mee geëxperimenteerd. Mensen hoeven dan maar één keer hun QR-code te laten zien... en daarna krijgen ze een polsbandje waarmee ze sneller bij verschillende kroegen naar binnen kunnen. Demissionair minister De Jonge vindt het een interessant idee, zegt hij tegen Hart van Nederland. Het zou kunnen dat dat, dat, dat eh, inderdaad helpt... Eh, mits daarop goed wordt toegezien, dat ook echt goed wordt gehandhaafd. Het zou kunnen dat dat, eh, dat, dat werkt. Nou, dat moeten we, die ervaringen moeten we gewoon met elkaar delen. En dat ervaringen delen gebeurt morgen. Dan zit de minister met burgemeesters om tafel. De Franse president Macron is bekogeld met een ei of iets dat daar heel erg op lijkt. Het gebeurde in Lyon, waar hij was vanwege een internationale beurs. De dader riep lang leven de revolutie en is opgepakt. Het zit Macron niet mee. Eerder dit jaar kreeg hij nog een klap in zijn gezicht. Ruzie aan de pomp in Groot-Brittannië, waar automobilisten brandstof hamsteren. Op veel plekken is geen druppel meer te krijgen. Volgens de regering is er geen tekort aan brandstof, maar wel aan chauffeurs die het rondbrengen. En krijgen nu mensen een spoedcursus vrachtwagen rijden om de tankstations te kunnen bijvullen. En ook Gelderland kan nog wel wat vrachtwagenchauffeurs gebruiken. Met een campagne probeert de provincie scholieren enthousiast te maken voor een baan in de logistiek. Bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur of festivalplanner. En dat lukt bij deze leerlingen nog niet echt. Transport, eh, veel sjouwen, veel, uh, uh, veel en zo. Gewoon ik dacht een beetje dozen inruimen met verhuizen. Maar er komt veel meer bij. Lijkt het je wel wat om misschien later iets in logistiek te gaan doen? Nee, nee totaal niet. De campagne is volgens de provincie wel hard nodig. Daar zijn ze bang dat er over een paar jaar grote personeelstekorten ontstaan. Het weer nog, buien trekken weg. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Morgen zon en wolken. Het wordt 17 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 45 kilometer file staat op de wegen in onze regio. Een kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Den Hoever naar Zaanstad. Bij Hoorn 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De afrit is dicht en ook de rechterrijstrook is dicht na een ongeluk daar. 20 minuten vertraging op de ringweg van Amsterdam bij Volendam. De A10 Noord de buitenring. 3 kilometer daar met 20 minuten vertraging zoals gezegd. De binnenring van de A10 Noord staat bij de Zeeburgertunnel 4 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is een auto met aanhanger geschaard en zijn twee rijstroken dicht. Op de N201 Hoofddorp uit Hoorn. Vielen voor de aansluiting met de N196.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 We could chill out and listen to the whippoorwill all night. kiss to the last kiss. I, I, I got this. Got this guitar for some picking, old zip code for catfish fishing, grandma's cornbread and fried chicken, cause I know what you like. Got this feel good feeling, baby. Tonight we might not make it home before the rooster crows. Yep, yep. Let's go. Don't you worry, lover. Your man has got you covered. Don't think about anything. done thought about everything. Now don't you sweat it, honey. What I got on tap is money. From the first kiss to the last kiss. I, I, I got this. lover. Your man has got you covered. Don't think about anything. I not thought about everything. Now don't you sweat it, honey. What I got on tap is some money. From the first kiss to the last kiss, I, I, I got this. Don't you worry, mama. How on fun and low on drama. I, I, I got this. I, En dat was George Dukas. I got this. En dit is weer de National Radio Show. Twee uur lang folk Amerikanen bluegrass. En natuurlijk ook country muziek. Jawel, want dat is natuurlijk de hoofdmoot in de show nog steeds. Eh... Eh, wat hebben we allemaal vandaag? Goh, eh, we hebben natuurlijk een Spotlight album. We hebben de National Spiegelplaat. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus. Muziek van onze maandartiest. En zoals gebruikelijk is het tweede nummer van de show altijd Bluegrass. De nieuwe single van de Graskels. En die zingen over... Maybell, Maybell, I know your ways all too well. Wave your web and you cast your spell. Still I love you, my Maybell. nothing but a riddle There's always something else that needs a sorting And I wind up playing second fiddle Maybell, Maybell, I know your ways all too well Wave your wave and then you cast your spell calls inside your crystal ball. Most times you leave me miserable and mourn, but still I can't escape your siren's call. Maybell, Maybell, I know your ways all too well. Wave your way, but then you cast your spell. Still love you, my Maybell. Still love you, my Maybell. Hey Astrid, je hebt een. Uh helemaal vanuit Zweden via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd van Erika Johnson. Ze heeft 14 eh, miljoen streams al op Spotify en een van de grootste toerende countryartiesten uit Zweden. Dat is zij eh, tegenwoordig. In juni van dit jaar kwam haar album uit met dezelfde titel als het nummer dat je nu gaat horen. De nieuwste single dus van, ik zei het al, haar naam is Erika Johnson en dit is Redneck Hollywood. fast. I'm gonna drive until I'm out of gas and the sound hits my face. I really need to get myself some space. I hit the highway out of here. I need a change of atmosphere. Up and down the valleys and the hills. I'm feeling good. I'm on my way. Als je je speakers hard had staan, is het stof er inmiddels uitgeblazen. Wat een dijk van een plaat, zeg. Erika Johnson en Redneck Hollywood. We gaan naar 2002, dat is nog niet zo lang geleden. Maar ja, dat is toch ook alweer, wat is het, 19 jaar terug. Klinkt toch ook weer heel ver. Eh, muziek van de vader van Thomas Red. Want ja, die maakt ook muziek. Dit is Red Akins en Highway Sunrise. something pulling on me out of nowhere like a mystery and I won't find it here in my backyard so I'm gonna go and I don't care how far drive into the night wherever lekkere. Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En als je nou denkt van, goh, dat komt me toch zo bekend voor. Nou, dan ga ik je even laten horen waar dat vandaan komt. Ik kan er niet meer tegen, al die natte wegen en een tegenligger die zijn vuile lichten niet dimt. Altijd maar rijden en heb je hem herkend? Henk Wijngaard. En ik moet nog wat jaren mee. Natuurlijk een, uh, ja, een trucker eh, artiest uit Nederland. Die dus Driving My Life Away van Eddie Rabbit ooit al eens gecoverd heeft. Net zoals vele anderen. We hebben wat Amerikanen voor jullie klaarstaan. Eh, eigenlijk is de combinatie van de Amerikanen en volk die deze dame maakt. Ze komt uit Boston en heet Lauren Pratt. Je gaat luisteren naar een nummer van het album Young American Sycamore. Dit is In the Valley. sometimes go single. Het is een duet tussen Jason Aldean en Carrie Underwood. Jason heeft dan met diverse artiesten duet gezongen, maar dit nummer is wel heel speciaal. Omdat een aantal leden uit de band mee hebben geschreven aan dat nummer. En hij is erg mooi. Dit is If I Didn't Love You. I wouldn't alone. I wouldn't keep checking my phone. Wouldn't take the long way home to drive myself crazy. I wouldn't be losing sleep. Remembering everything, everything you said to me like I'm doing lately. You te veel gezegd. De nieuwe single van Jason Aldean en Carrie Underwood. En dat nummer heet If I Didn't Love You. We gaan verder met wat folkmuziek. Hij heeft al vaker op onze playlist gestaan, want ik vind zijn muziek erg lekker. Wink Burcham is dit en Out of This down. Nashville. Met nu country uit Nederland. Muziek with you uit Nederland. Dat was Sera en Nothing I'd Rather Do. We gaan even aftellen voor de nieuwste single van Old Dominion. Dit is I Was On A Boat That Day. Two, one, two, one, two, I'm talking to you. yesterday, cause it was the sun and the rum just do what it does. I threw my phone in the water, little push off the dock. She was packing her bags, I was popping a top, and she gone for the summer, gone for the night, gone for the weekend or the rest of my life. Was she laughing? Was she crying? As she walked away, I can't say. I was on a me so long. I was already so long gone. She could have been halfway to Houston, but I didn't care. I was drunk as a skunk, eating lunch with a cross-eyed bear. You've been there. She was looking for something better than me. I was looking for nothing. yesterday, cause it was. And I still got 8 oktober komt hij uit, het nieuwe album van Old Dominion. En dat album gaat heten Time, Tequila and Therapy. En op dat album staat ook het nummer wat je net hoorde. I Was On A Boat That Day. We gaan naar het Spotlight album. Dat is het kerstvers album van Trace Atkins. En dat album heet The Way I Wanna Go. Trace zit 25 jaar in het vak. En dat was de reden om eens groot uit te pakken met een album met 25 nummers. Er staan diverse nummers op. Waaronder andere ballads. Maar ook verschillende duetten met bijvoorbeeld een Melissa Etheridge, Luke Bryan, Snoop Dogg. Maar ook met Blake Shelton. Waar hij al ooit eens heel Billy Bone mee opnam. Het is weer tijd voor een een feestje met die twee op If I Was a Woman en daarna Cadillac in. Dit is het Nashville Spotlight album. Blake, if I was a woman. Trace, if I was a woman. If I was a woman, I'd love a man like me. I got a spread in Oklahoma, stretch as far as the eye can see. Well, I got my own little mountain back home in Tennessee. <laughs> Oh, hell, listen to this. I got a jet airplane and I can fly you high and far. Yeah, well, check this, baby. I got my own helicopter. I'll pick you up in your front yard. If I was a woman, hey, if I was a woman. sexy woman. I love a man like me. Yeah, I want a man who had a sensitive side. stomp it to the floor. The rumble and the whine of that 454. Guitar in the back, drop top down. Radio playing those solid gold sounds, Cadillac Some a in his Wheat fields, cornfields flying by. Honking horn. Astrid, je hebt een... Uh... E-mail! En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar muziek van Todd Barrow. Zijn nieuwste single en die gaat over iets wat iedereen wel kan gebruiken. Dit is Good Luck. Alright. Here we go. up to New York City Looking smoking hot, so pretty Gonna be a model sure is. Where I'm St. Laurent, Fendi, Prada, who Texas to entertain a crowd. Big star covered up in lights on the stage. Oh yeah, is so good just to make wait. There's a million people trying to make it every day. Someone out there tries to steal your dream away. If you feel you're down, just enough to your success. And fancy free. Is it power you've won for the things that you have done? What you've gained, I guess I'll never see. What haakjes van de linker draaitafel gingen we naar 1962. En dat deden we met Stonewall Jackson en A Wound Time Can't Erase. We gaan weer even onze digitale brievenbus. Want via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd van het Nederlandse duo Nieuw Memphis. In 2019 kwam hun debuutalbum Live in Song uit. En op dat album staat het nummer dat je zo gaat horen. En mannen, hoe heet het? Well, shoot him in Morning, Texas. This whole countryside ain't mine. Should have been born in Texas. These old city streets ain't mine. Though I never set foot on southern soil, I got a feeling I do fine. Should have been born a cowboy. I don't want this steel on my horse. Should have been born a cowboy. No, I want this four-wheel horse. Though it might not travel quite as fast, I prefer a saddle over doors. So ride on, Ranger. So ride Keep on, riding for the bread. Keep on riding for the bread. Ride on, stranger. Ride Keep on, on fighting for the bread. Don't be surprised to find me there Trading my concrete for your sand preacher herd my cattle all day long. Wanna become a rancher, see my cattle all day long. I'd ride around with my guitar, singing a sweet old country song. So ride on, Ranger, so ride keep on riding for the bread. stranger. Right Keep on fighting for the bread. Keep on fighting for the bread. Don't be surprised to find me there, trading my concrete for your sand. Trading my concrete eerste single van het album Alive in a Song van A New Memphis. En je hoorde Should Have Been Born in Texas. Ik heb nog voor je klaarstaan uit 1972 Donna Fargo. En die is de happiest girl in the whole USA. En daarna 2008 gaan we naartoe voor de Eli Young Band en Always the Love Songs. Good morning, morning. Hello, sunshine. Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug, or two. do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you?